uur. Kees Groot met het NOS-journaal. De Duitse regering vindt dat de Bundeswehr een grotere rol moet spelen in zowel binnen- als buitenland. Vanwege de Tweede Wereldoorlog ligt de inzet van het Duitse leger gevoelig. Maar volgens minister van Defensie von der Leyen is de wereld veranderd. Ze wil actiever samenwerken met de NAVO en de Europese Unie op het gebied van veiligheid. Volgens haar wordt het makkelijker om in Europa samen te werken op het gebied van defensie, nu de Britten uit de EU vertrekken. Die blokkeerden tot nu toe ieder initiatief. Tegen de man uit Lelystad die vorig jaar zijn vriendin en haar dochter doodde... is 30 jaar cel en tbs geëist. De 37-jarige Alex L. staat terecht voor de moorden, het verkrachten van de dochter... het wegmaken van de lichamen en het bezit van kinderporno. Hij heeft bekend en over twee weken is de uitspraak. In Duitsland zijn vlak over de grensovergang bij Oldenzaal twee oververmoeide Turkse vrachtwagenchauffeurs van de weg gehaald. Ze waren bijna 42 uur onderweg zonder rustpauze. De politie haalde de vrachtwagen van de weg omdat hij slingerde. Omdat een van de twee al vaker de verplichte pauzes heeft genegeerd hangt hem een boete van 5000 euro boven het hoofd. In Nederland is sinds begin dit jaar bij 60 mensen het Zika-virus vastgesteld. Onder hen is een klein aantal zwangere vrouwen. Ze raakten allemaal besmet in het buitenland, zo blijkt uit gegevens van het RIVM. Waarschijnlijk zijn veel meer mensen besmet geraakt, want maar 1 op de 5 mensen krijgt daadwerkelijk klachten. Het virus kan leiden tot hersenafwijkingen bij ongeborenen. In Taiwan hebben criminelen bijna 2 miljoen euro gestolen nadat ze het computersysteem van geldautomaten hadden gehackt. Daardoor konden ze met hun mobieltje geld halen uit tientallen pinautomaten. De vermoedelijke daders zijn Russen. Ze hebben Taiwan waarschijnlijk al verlaten. Het weer in het westen op de meeste plaatsen droog en wat opklaringen. Vanavond wordt het ook in het oosten droog.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila. ZFM Zandvoort. Zandvoort. Anywhere go, I Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at don't you like me?